Juri Stubinitski met het NOS-journaal. VVD en PvdA willen ook voor bestaande gevallen die hypotheekrenteaftrek beperken. Dat schrijft de Telegraaf op basis van bronnen rond de kabinetsformatie. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek jaarlijks met een half procent verminderd. Eerst worden de huizenbezitters getroffen die in het hoogste belastingtarief vallen, schrijft de krant. De maatregel zou structureel zo'n 770 miljoen euro moeten opleveren. Dat geld moet via de inkomstenbelasting worden teruggegeven aan de burger. In Syrië geldt vanaf vandaag een wapenstilstand voor vier dagen. Het Syrische leger heeft gezegd dat er in verband met het islamitische offerfeest een staakt het vuren geldt, maar aanvallen van rebellen zullen wel worden beantwoord. Ook de opstallingen zeggen dat ze een gevechtspauze respecteren. President Obama heeft gisteren al gestemd voor de presidentsverkiezingen. In veel staten kunnen Amerikanen al weken voor 6 november hun stem uitbrengen. Obama stemde in zijn vorige woonplaats, Chicago, en riep mensen op om ook vervroegd te stemmen. De strijd tussen Obama en de republikein Romney is een nek-aan-nek -nek race. Orkaan Sandy heeft tot nu toe aan 21 mensen het leven gekost. De orkaan van de tweede categorie trok over het oosten van Cuba. Daar kwamen 11 mensen om. Eerder vielen doden op Haiti en Jamaica. Sandy is naar het noorden getrokken, ligt nu bij de Bahama's... en zal nog wel een tijdje orkaankracht houden. Mogelijk doet de orkaan ook nog het oosten van de Verenigde Staten aan. Op de A2 bij Beest in Gelderland heeft de politie vannacht een grote controle gehouden gericht op inbrekers. Aan beide kanten van de snelweg werden auto's aan de kant gezet. Of er inbrekersgereedschap of gestolen spullen zijn gevonden wordt later vandaag bekend. Wel was er een man die bij de fiscus nog een schuld van 1,3 miljoen euro heeft. Het weer, in het noorden vrij helder, in de rest van het land bewolkt met wat regen. Overdag afwisselend zon en wolken, aan de kust kans op een bui en zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB.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 Now uh, that's jazz. Now you have jazz, want dit is CFM Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort, Bentveld, Heemstede en uiteraard de randen van Haarlem... En natuurlijk onze internetluisteraars in Bergen op Zoom, Boertangen, Hamburg en waar nog meer ter wereld. We zitten al diep in de herfst, dus het wordt weer tijd voor de stampotten. En die bestaan in allerlei variaties. Je kunt er van alles in doen. zo is het ook met dit programma. Er zit van alles in. En laat je tegen mij gewoond in vocaal beginnen. Met de Amerikaanse jazz- en blueszanger Clarence Big Miller... Hij had een geweldige stem, zodat hij zelfs bij een big band geen microfoon nodig had. Begeleid door een combo van trombonist Bob Broekmeyer... opent Clarence Big Miller de show met Revlin Light. I'm packing my grip. I ain't taking no rain. I'm leaving home. I'm traveling alone. I'm traveling light because my gal is gone. But from now on, I'm traveling light. She said goodbye and stole my heart away. But for today, I'm traveling light can see how dear to me no one but you in my memory some lucky day she will come back again but from now on I'm traveling light glory some lucky day. She will come back again. But from now on, I'm traveling light. I'm packing my grip. Ain't taking no rain. I'm leaving home. I'm traveling well, I'm traveling light. Door collega's werd hij min of meer verguisd. Waarschijnlijk niet omdat Al Garner geen noot muziek kon lezen... maar omdat hij als natuurtalent veel geld verdiende... met zijn altijd herkenbare pianospel. Jaloezie dus. Hij overleed al in 1977... maar zijn spel heeft nog niet aan actualiteit ingeboet. Zoals te horen was in The Way You Look Tonight van Jerome Kern. Ook herkenbaar was de big band van trompetist en arrangeur Billy May. Niet door het speciale ritme, maar door de jank van zijn saxofoongroep. Luister naar de huil in Rose Rosemary. In Your Own Sweet Way. Een compositie van Dave Brubeck, pianist. Werd eh, door hemzelf gespeeld met Paul Desmond op de altsax... Eugene Wright op bas en Joe Morello op de drums. Pianist Bill Evans componeerde Walls voor Debbie... voor zijn nichtje Debbie. En nam dat voor het eerst in 1956 op met zijn trio... En deze jazzwals werd al snel een jazzstandard en door velen gespeeld. Gene Lees schreef er later een songtekst voor... die in 1964 door de onvervalste jazzcrooner Johnny Hartman op de plaat werd gezet. Waltz voor Debbie. foutje in de cd was dit helaas niet Johnny Hartman met Waltz voor Debbie. Die sorry, die hoor... Nou, nou, nou, nou, helemaal van de zenuwen. Die hadden jullie nog te goed, maar dit was Jerry Mulligan met You've Come Home. Maar het volgende nummer, dat klopt. Dit was de hit van El Garner. Misty. Een compositie waaraan hij enorm, heeft, enorm, veel heeft verdiend. En hierbij CFM warm gespeeld door onder andere trompetist Freddie Hubbard. In 2008 overleden aan een hartaanval. Freddie Hubbard was een groot exponent van de bebop. En over warm gesproken laat ik nog weer eens die warme stem van Nat King Cole laten horen. Net bij een groot orkest met These Foolish Things. A cigarette that bears the lipstick traces An airline ticket to romantic places And still my heart has wings These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. You came, you saw, you conquered me. When you did that to me, I knew somehow this had to be the winds of March that made my heart a dancer. A telephone that rings, and who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. First daffodils and long excited cables and candle lights on little corner tables. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. The park at evening when the bell has sounded. The Ile de France with all the girls around it the beauty that is spring. These foolish things remind me of you. How strange, how sweet to find you still. These to me. The sigh of midnight trains and empty stations, silk stockings thrown aside, dance invitations. Oh, how the ghost of you cling. These foolish things remind me of you. These foolish things remind me get a That's just what you are. You're unforgettable. everywhere. Unforgettable. Ooit ook een hit van Nat King Cole. En later, dankzij de techniek, nog een duet gezongen met zijn dochter Natalie. Maar hier geweldig gebracht door Aretha Franklin met haar immense geluid. Ik had het al over warm. Dat kunnen we eigenlijk wel ook een beetje gebruiken, want eh, de temperatuur ligt niet zo lekker als in het oosten van het land momenteel hier. Laten we gaan luisteren naar het warme geluid van de tenorzak van Stan Getz. Samen met de gitaarvirtuoos Louis Bonva. Een opname met een Nederlands tintje, want de zangstem is van Christian Brands. Hier is de Ebene Samba. every night the snow Watching flames, a waiting community, our history. Under man-made laws, let there be joy and gladness the glow of soulful night the night of soulful glow, a tapestry of clarity, last minute, a million miles ago. Every night, the snow waves behind dark windows. We want to be touched, the untold, the unspoiled, the unknown. And every night the cold captivity. And every night it snows for just a moment. We fall into grace. Every time it snows every time it snows. Our life is a waterproof insanity. Who knows where stars are? Krishna. En dit was geheel Nederlands. Namelijk een opname tijdens de Jazzdag 2012 op 22 juni in Rotterdam... van jazzzanger Norbert Kugging... begeleid door onder andere Volkert Oosterbeek op de piano. En de song heette Snow. Seminestico is een Amerikaanse jazzcomponist en arrangeur... die onder andere tussen 1970 en 1984 veel arrangementen voor de band van Count Basie schreef. Maar ook in Europa maken bands gebruik van zijn muzikale invallen. Zoals de uitstekende big band van de Zuidwest Rundfunk...